Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Hedwiegepolder in Zeeland wordt mogelijk toch deels onder water gezet. Staatssecretaris Bleker praat erover met de Europese Commissie, melden ingewijden aan de NOS. In het regeerakkoord staat dat de Hedwiegepolder droog blijft, maar dat plan stuit op verzet in Brussel. Bleker stuurt nu aan op een compromis. De positie van minister Leers staat niet ter discussie. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. De Volkskrant meldde vanochtend dat PVV-leider Wilders eist dat Leers wordt vervangen. De Kamer wilde weten of dat klopt. Rutte schrijft nu aan de Kamer dat de positie van Leers geen onderwerp van gesprek is geweest. De stroomstoring in Rotterdam is opgelost. Zo'n 10.000 huishoudens hadden een groot deel van de middag geen stroom. Vooral in de wijken Middelland en het Nieuwe Westen. Dat kwam doordat bij graafwerkzaamheden drie kabels waren beschadigd. De netwerkstoring bij Vodafone is nog niet helemaal opgelost. 10 tot 15 procent van de klanten kan nog steeds niet bellen. Vooral in de regio's Rotterdam, Den Haag en Kennemerland. Ook zijn er problemen met de voicemail en het dataverkeer. Oorzaak is een brand bij een netwerkcentrale in Rotterdam. Portugal heeft misschien extra steun nodig. Volgens eurocommissaris Reen moeten de eurolanden zich voorbereiden op een lening van 10 miljard euro. Het geld is nodig om het vertrouwen van beleggers terug te winnen, zodat Portugal volgend jaar weer op eigen kracht geld kan lenen. Gisteren werd duidelijk dat Portugal wel goed op schema ligt om zijn overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. In het zuiden van België is een agent doodgereden door vluchtende criminelen. De agent stond bij een wegversperring vlakbij de grens met Luxemburg. Die was opgezet om de criminelen te laten stoppen. Maar ze reden met volle snelheid door. De agent was op slag dood. Na het ongeluk werden twee criminelen opgepakt. De derde is nog voortvluchtig. Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De avondspits pakt wat drukker uit. Er staat 116 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes 6 kilometer. En richting Amsterdam voor de afwit Bunschoten ook 6. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 5. A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad Noord 10 kilometer. Bij Lelystad is de rechte rijstrook dichter staat een kapotte vrachtwagen. A9 Alkmaar richting Diemen voor knooppunt Holendrecht 6. A12 A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 6 kilometer en verderop bij Bunnik nog eens 4. A13 Den Haag Rotterdam. Bij de afwit de Rode Reis 7 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 7. op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht ook 7 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 5.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 Ja, één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Here for a good time, dat hoop ik voor u ook. Dit is George Strait. Cause somebody done done me wrong Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song shine the hill with the red wine. Pour me some moonshine. they'd like to do But I like to do just what I like I'll take the chance, dance the dance It might be wrong, but then again it might be right for a Good Time. George Strait heeft het eh, zelf geschreven samen met Baba Strait. Ik heb tegen u wel eens gezegd van let eens op de bassist of let eens op de gitarist of wat dan ook. Maar dit keer wil ik u ook weer vertellen van let eens op de bassist van Lady Antebellum. Dave Haywood heeft dit geschreven hè. Luister eens naar die bas. Prachtige loopjes heeft die man perfect man It's a quarter Scott en Charles Kelly, dat zijn de lead vocalisten van deze formatie. En Dave Haywood, dat is degene die u hoorde op de bas. En ik zei al, een prachtige basloopjes heeft die man, It ain't gotta be love, dat zegt Brad Eldridge. Jacqueline van de Griend heeft weer een nummer opgenomen van eh, Rob Crosby, Chris Tompkins en Anne Marie. Die drie hebben het geschreven voor haar. Het is getiteld Car in the Field. En Rob Crosby heeft het daar in Amerika, in Nashville, eh, geproduceerd en allemaal opgenomen. Althans, de instrumenten. Daarna is het hier naartoe gestuurd en heeft eh, Jacqueline in studio Hans Albers in Nederhorst en Berg heeft zij de vocals ingezongen. En toen klonk het als dus... There's a car en van Jacqueline van der Grient en in de backing vocals Wim van de Vliert. En de laatste keer dat ik haar gesproken heb, toen uh, vertrouwde ze me toe dat ze binnenkort weer de studio in zou gaan. Dat zal misschien in deze week al wel gebeurd zijn om een nummer op te nemen van Ruud Hermans. En dan ook weer in de backing vocals die Wim van der Vliert. Het origineel van Ruud Hermans. Everybody falls in love again A broken heart won't keep you looking for a friend Ain't no guessing how or where or when Just be sure to know you'll fall in love again Now the tears that you've cried left some scars round your eyes And way deep inside Some pains never die From the embers of love a little spark flies That starts a new fire In the growing desire that's why u vaste luisteraar bent van het programma Country Track, dan merkt u al lang dat ik eh, niet alleen nog maar eh, pure country draai, maar ook regelmatig wat eh, Amerikanen. Onder andere dit nummer van Clarence Buckerow. Dangerous Secret van zijn cd Walls of the World. En het komt gewoon omdat ik steeds vaker wat muziek thuisgestuurd krijg van platenmaatschappijen die alleen maar Amerikanen uitbrengen. En dat is ook met deze maatschappij. Continental Song, zo noemen ze zichzelf in, eh, in Nederland. En deze cd, It's a Good Life Honey, If You Don't Grow Weary, van Alexa Northwood. Alexa Woodward, wel goed vertellen wie er gaat zingen. Hè? En zij heeft het over wolves. and there was nothing else in the great wide world where we ate our singer-songwriter daar in Amerika. En ik weet het, eh, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van dat is toch geen country. Nou, in Amerika staat ze hoog aangeschreven in de country scene hoor. Hetzelfde als eh, Tommy Womack met zijn laatst verschenen cd Now What. Play that cheap trick, cheap trick, play. I've been to London, I've been to Rome. played my shows and come back home The golden goose ain't landed yet This is as good as it's gonna get iPod's playing an old cheap trick My oh my, you've grown up quick Trying to keep this kitchen clean That's all real life really means Another dollar, another day I shouldn't look back, but I do anyway play Play that cheap trick, cheap trick play Pull those records off the shelf Sit up late and doubt myself Ain't no fuss and ain't no sweat This is as good as it's gonna get Love my son and love my wife Try like hell to love my life Jesus is my saving grace, but I don't always know my place. Another dollar, another day. I should not look back, but I do anyway. Dad's in the ground, mom's on the way. Play that cheap trick, cheap trick play. Play that cheap trick, cheap trick play. I played the game and I've sold some oats ram myself down people's throats Bang my head against the wall All in all, I've had a ball A hundred bucks to play three sets This is as good as it's gonna get The future's shorter than the past My oh my, you've grown up fast Another dollar, another day I should look back, but So Now What, zo heet de cd van eh, Tony Womack. En dit, dit is Lynn Myers. Zij is eh, jaren geleden al een keer op het eh, Floralia Country Festival geweest. Draw me a map of my heart. Drew a map of my biggest room. so now is it won't show you what's in store. end of time December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me shotgun, a rifle, and a four-wheel drive. A country boy can survive. Country boys can survive. I can plow field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bocephus We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country bones can survive give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can met a good friend in New York City. Never call me bullseye, she must call me hillbilly. Really. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive Country folks can survive from North Carolina and South Alabama Little towns all around this land If the bank machines crash, we'll be just fine And the country boy will provide Country folks can't survive in a year, in it. time. Chad Brock, Hank Williams Jr. en George Jones. A country boy can survive. En ze hadden het over de, ja, al van jaren geleden, hè, van het eh, jaar, eh, de eeuwwisseling eh, ging het Want in het begin zeiden ze al van ja, de computermensen die zeggen dat de 1999 tot 2000, dat gaan we niet overleven. Nou, we hebben het overleefd hoor. Cornflower Blue is een formatie uit Amerika. Die hebben een cd uitgebracht met daarop acht nummers. En het is eigenlijk een beetje een testcase van die platenmaatschappij. Of ze meer op zullen mogen gaan nemen. Ik verwacht van niet. zou zeggen van kijk maar eens een keer op hun site. ook cornflowerbluemusic.com en eh, daar zult u nog veel meer zien over deze formatie. staan nog wat meer nummers op en eh, ja, zoals ik al zei, ik verwacht niet dat ze nog een, eh, een cd gaan uitbrengen hoor. Dit is Dark Stone, een bekend nummer. Take a letter, Maria. last I got home, about a half past there was a woman I thought I knew in the of another man I kept my cool, I ain't no fool Let me tell you what happened then I packed some clothes and I walked out And I ain't going back again So take a letter, Maria Address it to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life listen to my wife Send a copy to my lawyer I gotta start a new life You've been many things But most of all A good secretary to me And at times like this I feel You've always been close confess it to my wife. Say I won't be coming so happens I'm free tonight Would you like to have dinner with me? take a letter Maria, Address it to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life take a letter Maria, Address it to Zij schreef het al in 1969 en, in, uh, en 30 jaar later toen zei Darkstone, ondanks dat het zelf een hele goede schrijver is, van laat me dat nummer nog maar eens een keer opnemen en opnieuw, eh, opnieuw produceren. Take a letter Maria. Dit is Rachel Harrington en her knockouts van haar laatst verschenen cd. Get your some. to tonight van eh, haar laatst verschenen cd in 2011, Rachel Harrington. En dit, dit is de tweede cd van Wade Hayes. De titel en de titel van de cd. I hop in my truck, round up my friends and any kind of be 45 come Wednesday His gray hair is getting thin But he's still hanging in there Don't feel too bad for the shape he's in He's seen yuppies in the White House But he thinks they're gonna fail Cause he just don't trust a president That never has inhaled And he prays to God to stop his crime but it seems to no avail. Well, he still loves country music, but he's been left out in the dark. Cause they don't play Merle and George no more. He don't know Billy Ray from Gar. And he's heard of Woodstock too, but it never could compete He was there the day that Hendrix played the anthem with his teeth.